Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Frankrijk hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de opkomst van radicaal rechts. De protesten waren georganiseerd door vakbonden, studentengroepen en burgerrechtenactivisten. Ze vrezen dat Rassemblement National het bij de parlementsverkiezingen even goed zal doen als bij de Europese verkiezingen. De grootste betoging was in Parijs. Volgens de politie gingen daar ongeveer 75.000 mensen de straat op. Acht Israëlische militairen zijn om het leven gekomen bij een explosie in het zuiden van Gaza. Het is uitzonderlijk dat Israël zoveel militairen verliest op één dag. Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt. De gewapende tak van Hamas zei eerder dat meerdere Israëlische soldaten werden gedood bij een complexe hinderlaag in Zuid-Gaza. Het is onbekend of het om dezelfde aanval ging. Een 25-jarige automobilist uit Zwolle die vanmiddag betrokken was bij een ongeluk in Breda... wordt getest op het gebruik van drank, drugs en medicijnen, zegt de politie. Bij de aanrijding op een kruising raakten twee meisjes op een fatbike gewond. Het ene meisje was nog geen 10 jaar, het andere tussen de 10 en 15. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk in Breda kon gebeuren is nog steeds onduidelijk. Waarschijnlijk reed de auto of de fatbike door rood. Bij het Zeeuwse Bruinissen zoeken hulpdiensten naar een vermiste surfer. De surfuitrusting van de man of vrouw lag bij het Grevelingenmeer... maar de eigenaar was nergens te bekennen. En dus wordt er op en rond het water gezocht naar de vermiste surfer. Bij de zoekactie worden een helikopter van de kustwacht... en verschillende reddingsboten ingezet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land met kans op onweer.